Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Sinds de Mexicaanse president Calderón de oorlog heeft verklaard aan de drugskartels in zijn land... worden er ruim 5000 mensen vermist in Mexico. Dat meldt de Mexicaanse Mensenrechtenorganisatie. President Calderón zet het leger in tegen de drugskartels... maar volgens de VN maakt ook het leger zich soms schuldig aan ontvoeringen. De VN wil daarom dat Calderón stopt met het inzetten van het leger. Protesten in Afghanistan tegen het verbranden van een Koran hebben opnieuw geleid tot geweld. Zo vielen gisteren in Kandahar 10 doden en 83 gewonden. De protesten zijn gericht tegen een dominee in Florida die vorige week een Koran verbrandde. Amerikaanse president Obama heeft zowel de verbranding als het geweld in Afghanistan scherp veroordeeld. De VN gaat de massaslachting in het westen van Ivoorkust onderzoeken. Volgens het Rode Kruis vielen de afgelopen dagen in de stad Duekwe zeker 800 doden. Slachtoffers zouden zijn gedood met kapmessen en vuurwapens. Het is niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. In die voorkust wordt gevochten tussen aanhangers en tegenstanders van president Bakbal... die ondanks een verkiezingsnederlaag niet wil opstappen. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines houdt voorlopig 79 Boeing 737 aan de grond. Ze worden gecontroleerd omdat in een van de toestellen een gat in de cabine zat. Dat toestel moest gisteren een noodlanding maken in de VS. Door de inspectie van de Boeings van Southwest Airlines worden dit weekend ongeveer 600 vluchten geannuleerd. Bonaire heeft een nieuwe coalitie. Er was precies een maand nodig om tot die samenwerking te komen. Het is de eerste coalitie sinds de Nederlandse Antillen in oktober de status van bijzondere gemeente van Nederland kregen. De coalitie bestaat uit drie partijen die vijf van de negen raadzetels bezitten. En in de oppositie zit alleen de voormalige regeringspartij UPB. Dan het weer bewolkt en plaatselijk wat regen. Ook de rest van de dag bewolkt en regenachtig.